2 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Duizenden mensen hebben de afgelopen week een link in een sms'je aangeklikt... waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon is beland. Die software kan sms'jes sturen, persoonsgegevens stelen en meekijken in betaal-apps. In de sms staat dat er een pakket onderweg is en dat de ontvanger dat kan volgen door de link aan te klikken. Volgens Betaalvereniging Nederland zijn duizenden telefoons besmet met de malware. Het zal vooral gaan om Android-telefoons. In het buitenland zijn gedupeerden geld kwijtgeraakt door de software. In Nederland is dat nog niet gemeld. De Amerikaanse president Biden wil de inlichtingendiensten meer onderzoek laten doen naar het begin van de coronapandemie. De vraag is of het virus voor het eerst is overgedragen van dier op mens of dat de uitbraak het gevolg is van een laboratoriumongeluk. Tot nu toe weigert China medewerking aan onderzoeken. In de VS is kinderboekenschrijver Erik Karl overleden. De auteur van het bekende kinderboek Rupsje Nooit Genoeg. Karl was naast schrijver ook illustrator. Hij werkte aan meer dan 70 kinderboeken. Het verhaal over het hongerige rupsje dat zich volvreet... en uiteindelijk verandert in een kleurrijke vlinder... publiceerde hij in 1969. Het werd in 65 talen uitgegeven... en wereldwijd werden er zo'n 50 miljoen exemplaren van verkocht. Erik Karl is 91 jaar geworden. En dan voetbal. Villarreal heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg versloeg gisteravond na een zinderende strafschoppenreeks Manchester United met 11-10. De finale werd gespeeld in het Poolse Gdansk. Na 90 minuten en de verlenging was de stand 1-1. Villarreal-keeper Roelie speelde een hoofdrol. Nadat hij de 11e penalty raakschoot... wist hij daarna de strafschop van Man United-keeper De Gea te stoppen. Het is voor het eerst dat Villarreal een grote Europese prijs heeft gewonnen. Het weer. Vannacht trekt de regen weg. Het is zo'n 9 graden. Overdag eerst wat lichte regen, later geleidelijk droog en wat opklaringen. Het wordt 14 tot 16 graden.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 Ooh. gone mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone you went and left me with these sleepless nights You took my warmth and soul Left me with doubt and cold discover it's hard. They don't know how to carry on. all night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started you how days of young, but I run for cover.